9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De vermiste Interpol-topman Meng Hongwei blijkt te zijn opgepakt in China. Hongwei wordt verdacht van ernstige schendingen van de wet. Verdere details ontbreken. Volgens media in Hongkong is hij opgepakt door mensen van de communistische partij... die zich bezighouden met corruptiebestrijding. Hongwei was sinds 25 september spoorloos verdwenen. Interpol kreeg vandaag bericht dat hij zijn ontslag heeft ingediend... De internationale politieorganisatie heeft de Zuid-Koreaan Kim Jong-yang benoemd tot interim-president. Eind november zal er een nieuwe president gekozen worden. In de Amerikaanse staat New York zijn bij een groot verkeersongeluk 20 mensen omgekomen. Een limousine knalde in de plaats Harry met grote snelheid op een parkeerplaats op een auto. Dat gebeurde bij een populaire winkel, annex restaurant voor dagjesmensen. Persbureau AP meldt dat 18 van de 20 doden in de limousine zaten. Het zou gaan om gasten van een bruiloft. Ze zouden op weg zijn geweest naar de receptie. In Bulgarije is een journaliste vermoord die onderzoek deed naar corruptie. Het lichaam van Victoria Marinova werd in de buurt van haar woonplaats gevonden aan de rivier de Donau. Ze was ernstig mishandeld en verkracht. De 38-jarige Marinova is het gezicht van een regionale Bulgaarse televisiezender. Ze onderzocht een groot fraudeschandaal over EU-fondsen. Ze is de derde journalist in een jaar tijd die in de Europese Unie wordt vermoord. In het afwateringskanaal bij het Groningse Farmsum ligt een grote olievlek. Volgens de brandweer drijft de olie langzaam in de richting van het Eemskanaal. Door schermen in het water te plaatsen wordt de olievlek gestopt. Waar de olie vandaan komt is onduidelijk. Voor zover bekend zijn er geen dieren besmeurd met de olie. Ook zijn er geen meldingen van stankoverlast. Met speciale apparatuur wordt nu geprobeerd om de olievlek zo goed mogelijk op te ruimen. En dan het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden en lokaal kan het aan de grond gaan vriezen. Ook is er kans op een mistbank. Morgen periode met zon, dan wordt het tussen de 15 en de 17 graden.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 Vier nieuwe werkjes. Ehm, ja, dat weer wel, maar uh, en eigenlijk een bijzonder begin. Daarom begin, eh, zet ik er een beetje over na te denken. Het komt al, eh, we beginnen met wereldmuziek. World Music, in vaktermen. 7 Billion van een Kiran. Ehm, en deze mevrouw eh, ja, die wordt gepromoot door Angie. En Angie is ook eh, de promotor van eh, Arc Music. En daar komt het tweede album vandaan. Van een mevrouw waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Ze woont in Nederland. Ja, ze heeft het album Da D gemaakt. Zo schreef je het D-A-A en D-E-E. E. Ehm, en ze komt uit Ethiopië. En ze woont in Eindhoven. Ja, dat weet ik allemaal weer wel. Maar hoe je haar naam uitspreekt, ik heb geen idee. Goed, eh, nou laten we er maar eens even eh, aan het woord. ስትለባብስ ስትነካኝማ ጨፈረ ልቤ ዳንኪራ መታ ዳንኪራ መታ ዳንኪራ መጣ ባይኖች ወለፋ ስትገረምመ በዝምታ ይታ ተሽመደመድኩት ሳትነካኝ ገና ጉዴ ምትነግረኝ Слышим шептаться, целенясь уж, бекасы, засы, дева, бисен, сызнаханьма, сафарали, бе, танкирамы, та танкирамы, та танкирамы, та танкирамы, Mishkala. My new album, Seventh Wave, on the Heart Dance Records label, may be heard here. this is Muses 9. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.muses9.co. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. Hello, this is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio.